ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het hoofd van het Israëlische leger zegt dat de aanvallen op Hezbollah zullen worden opgevoerd. Sinds gisteren voert Israël voortdurend aanvallen uit op doelen in Libanon. En door die luchtaanvallen zijn er volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 558 doden gevallen. En ruim 1800 mensen raakten gewond. Hezbollah vuurt ook raketten af op Israël. En tot nu toe zijn er geen doden gemeld in Israël als gevolg van die beschietingen. PostNL wil honderden asielzoekers aan een baan helpen. Het postbedrijf heeft veel vacatures openstaan en heeft al ervaring met het werken met asielzoekers en statushouders. Een paar jaar geleden begonnen ze zelf mensen aan te nemen, vertelt de baas van personeelszaken van PostNL in het radioprogramma Spraakmakers. En ook dan via jobcoaches te begeleiden. En daar zijn we best wel tegen heel veel nou, administratieve rompslomp en problemen, veranderingen. Vaak de ene gemeente is de ander weer niet en de ene AZC is de ander weer niet. En toen hebben we ehm, op een gegeven moment contact gekregen met een partner die, die hier helemaal in gespecialiseerd is. En die dit soort dingen veel beter kent dan wij. Eh, en dat bevalt op dit moment heel erg goed. PostNL zegt dat ze een maatschappelijke taak voelen om asielzoekers aan het werk te helpen. En ook staan er genoeg vacatures open. En opnieuw problemen voor Peter Gillis. De realityster van het SBS-programma Massa is Casa, moet een dwangsom van 50.000 euro betalen... omdat er nog steeds mensen permanent in zijn Brabantse vakantiepark wonen. Peter Gillis heeft er van alles aan gedaan om de laatste bewoners weg te krijgen, vertelt Omroep Brabant-verslaggever Noël van Hoofd. Eerst gingen de slagbomen dicht, na vijf uur s'avonds kon je dan het park niet meer op. Daarna werd het gaswater en licht afgesloten. En vorige week werden er nog hekken geplaatst bij de parkeerplaats. Ja, nu stapt Peter Gillis morgen naar de rechter. Hij spant een kort geding aan tegen die laatste bewoners, Want ze moeten nu volgens hem echt weg. Ja, want het was nooit toegestaan om permanent in dat Brabantse vakantiepark te wonen. Maar veel mensen deden het dus wel. En de gemeente zag het heel lang door de vingers. Het weer en nog. De rest van de middag wordt het vanuit het westen steeds bewolkter en komt er wat regen aan. Het is een graad of 18. En morgen ook grijs en in de loop van de middag steeds meer regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A4 naar Amsterdam voor knopen de Nieuwe Meer. Je hebt daar ruim 10 minuten tijd verlies. Het komt door asfaltschade op de A10 Zuid. Daar is één rijstrook dicht. Je hebt ook nog 10 minuten oponthoud op de N247 van Horen naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10.